Mark Visser met het NOS Journaal. De islamitische executies zijn te zien. Het is onduidelijk waar en wanneer de foto's zijn genomen... maar het lijkt erop dat de strijders van ISIS in veroverd gebied in Irak... een bloedbad hebben aangericht. ISIS had van de week al gezegd dat gevangen genomen militairen... van het regeringsleger waren geëxecuteerd. In Groningen zijn bij een woningbrand in Beerta een oudere man en vrouw om het leven gekomen. Voorbijganger waarschuwde om drie uur vannacht de brandweer. Toen hij arriveerde stond de vrijstaande woning al helemaal in brand. De Groningse brandweer wist de man eruit te halen, maar een poging om hem te reanimeren was tevergeefs. De vrouw werd uren later dood in de woning gevonden. Justitie en politie in Panama beslissen morgen hoe het onderzoek naar Chris Kremers en Lisanne Vroon verder gaat. Dat heeft een vertegenwoordiger van de families van de meisjes tegen de NOS gezegd. Gisteren werd bekend dat er spullen van de vermiste vrouwen zijn gevonden. Het gaat om een rugzak met mobiele telefoons, een verzekeringspasje, digitale camera, twee BH's en 83 dollar. De rugzak lag bij een rivier Culebra op zo'n acht uur lopen van Boquete, waar de vrouwen voor het laatst zijn gezien. Een Indiaanse vrouw die verkoeling zocht in de rivier ontdekte de rugzak. Het is voor het eerst dat er een concreet spoor van de vrouwen is gevonden. De Pakistanse luchtmacht heeft in de provincie Noord-Waziristan schuilplaatsen van islamitische militanten onder vuur genomen. Daarbij zijn volgens plaatselijke functionarissen zeker 100 doden gevallen. Volgens de BBC was de aanval gericht tegen Oezbeekse militanten. Die zouden vorige week betrokken zijn geweest bij de aanval van terroristen op het vliegveld van Karachi. Daarbij kwamen zeker 30 mensen om het leven. Het weer, vooral zon in het zuiden en oosten. Daar wordt het vanmiddag 20 of 21 graden. In de kustprovincies zijn er meer wolken en wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Short.